Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese Unie is niet onder de indruk van het dreigement van president Trump... dat die Europese IS-strijders die zijn opgepakt in Syrië zal vrijlaten... als de EU-lidstaten ze niet zelf terugnemen. Minister Blok zegt na overleg in Brussel dat Nederland geen strijders opneemt. De uitlatingen van Trump veranderen daar niets aan, zegt Blok. Zijn Europese collega's denken er ook zo over. De Israëlische oud-minister Tzipi Livni stapt uit de politiek. Ze was van 2006 tot 2009 minister van Buitenlandse Zaken... en kreeg internationaal veel lof voor haar onderhandelingen met de Palestijnen. Livni streefde naar een twee-staten-oplossing. In 2012 verliet ze haar partij Kadima. Ze richtte een nieuwe partij op, maar die lijkt bij de verkiezingen in april geen zetels te halen. De explosie eind vorige maand in het Laakkwartier in Den Haag... kwam vermoedelijk door een gaslek. Er zijn geen aanwijzingen dat er opzet in het spel was... blijkt volgens de politie uit onderzoek en gesprekken met bewoners. Bij de explosie werden drie appartementen verwoest. Omringende woningen raakten beschadigd. Negen mensen raakten gewond. Drie medewerkers van een bedrijf uit Venlo zijn veroordeeld... omdat ze tien jaar geleden onderdelen voor gasturbines hebben geleverd aan Iran. Dat was verboden omdat de goederen gebruikt konden worden... voor massavernietigingswapens. Omdat het grootste deel van de opgelegde celstraf voorwaardelijk is... hoeven de drie niet meer de gevangenis in. Bij strandopgangen op de Waddeneilanden worden speciale afvalbakken en containers geplaatst. Bezoekers kunnen daar de rommel kwijt die nog aanspoelt uit de 345 zeecontainers die begin januari van een schip vielen. Verwacht wordt dat er nog anderhalf jaar spullen kunnen aanspoelen. Er wordt nog bekeken hoe kleine stukjes plastic het beste kunnen worden opgeruimd. Het weer. Vanavond en vannacht kan hier en daar wat lichte regen of motregen vallen. Morgen zijn er in het noorden en oosten nog vrij veel wolken. In het zuiden meer zon. En het wordt dan 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging door een kapotte bus op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen.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 Simple Case of the Blues brengt Flores volledig bij iedereen weer in beeld en richt zich op een genre dat ze in het verleden alleen maar heeft aangeraakt. Ik wens je weer veel luisterplezier. Ik opende lekker, pittig, met Love Don't Love Nobody Vervolgens doe ik het wat rustiger met If There Was A Way, om daarna het tempo weer op te schroeven met I Want To Do More.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 Het album This Highway dateert al uit 2017, maar is toen waarschijnlijk aan mijn aandacht ontsnapt. Het is gemaakt met de 18 Wheelers. Mijn favoriete track, I Can't Let Go, Even Tough, I Set You Free. Real Country circles every day. Wishing I could take this pain away. An angry rage I couldn't see. I can't let go, even though I set you free. The roses I bought are on the floor. You try to walk out the door. This gun will keep you here with me. I can't let go, even though. fright each night. My love for you was first degree. I can't let go, even though. on your grave. The judge won't show me any grace, and the Lord, uh, He won't forgive me. I can't let go degree. I can't let go, even though I set you free. I can't let go, even though I set you free. De mariachi horen start het nummer Magnifico Mexico. Het is een leuke song over de liefdesrelatie van de verteller Marty Rivers met het land ten zuiden van de grens van de States. I quit my job today. Fortune smiled on me. Now I got a big dream. The time has followed. Just stay, then I explain out to Los Cabos. I'll be in the land of many colors come tomorrow. Oh, Mexico, here I come to your lovely seashore and your golden sun. quite a lot since my childhood days. But nowhere else on earth I have ever did see a wondrous place like the one I'm dreaming of, where my very heart and soul just long to be. wind calling me. So many Magnifico, Mexico.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 After all look at me Into Spring is een album uit 1974, maar niet zo lang geleden opnieuw uitgebracht. Met een nickel voor de fiddler tekent Rita College voor de uitvoering van een van die songs. It's a nickel for the tambourine kind of afternoon. It's a high holiday on the 21st of June. It's country music in the park and everybody's room. just passing by. It's coats of many colors, and it almost makes me cry. It's ice cream on a stick, Lord, and it's something you can't buy. somebody's room. de original van deze week. Ride In My Thumb to Mexico is geschreven en opgenomen door Johnny Rodriguez. Het werd uitgebracht in augustus 1973. Ride In My Thumb to Mexico was Rodriguez tweede nummer 1 in de charts.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 New Words to an Old Love Song is een album van Tony Willet, daterend uit 1989. Dit derde album uit haar solo-carrière werd opnieuw geproduceerd door Pim Koopman. Als je dit album nog ergens te pakken kunt krijgen, dan zou ik het zeker doen.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 But at least you thought you wanted it. That's so much more than I can say for first time that you ever made the bed. I guess the reason we're not talking, there's so little left to say we haven't said. While a million thoughts go racing through my mind, I find I have. in a way they can what she Dit was het blokje Country uit eigen land. De basis is country. Alt country, country rock, honky tonk, een walsje, lekkere elektrische gitaar, prima pedalsteel, heerlijke fiddle en de basis van bas en drums. En dan de teksten. Zeer volwassen voor de jonge dame Carson McCone. Good Time Daddy Blues is een song die uitstekend bij haar past. got my Fania O'Hora woont in New York, maar de jachtigheid van die stad heeft geen enkele invloed op zijn muziek. Integendeel, de country van O'Hora is aangenaam ontspannend, mede door de perfect geproduceerde 60s sound. Zet zijn debuutalbum This Highway op en het is alsof je in een tele-tijdmachine stapt. Bestemming Old School Country in de stijl van Merle Haggard, Graham Parsons en George Jones. En dan is O'Hora ook nog eens gezegend met de stem die het beste van deze drie helden in zich verenigt. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. just a young boy dat ik niet meer terug kan keren. Evenals Neil Johnson. Dus ga ik zo dadelijk nog een uurtje door. Zometeen nog een uur country. Stepping over dollars to see what I can find. Stepping over dollars to find myself at I'm headed out east to the Mississippi now.